Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat raadt af om met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Door de storm is de kans op ongelukken te groot. Op de A2 kantelde bijvoorbeeld een vrachtwagencombinatie door de wind. In Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied geldt tot 4 uur vanmiddag code oranje. Daar komen zeer zware windstoten voor van mogelijk meer dan 120 km per uur. En voor de zekerheid gaat ook een aantal waterkeringen dicht... vanwege de hoge waterstanden en harde windstoten. De Oosterscheldekering, het grootste deltawerk... gaat voor het eerst sinds ruim drie jaar weer dicht. Onder de luchtverkeersleiders heerst grote onvrede. In een lange brief aan de leiding klagen ze over een voortdurend personeelstekort en een hoge werkdruk. De brief is in handen van de NOS. De directie van de luchtverkeersleiding houdt volgende week personeelsbijeenkomsten om de onrust in het bedrijf te beteugelen. Een fietsenmaker in Groningen moet een boete van 22.000 euro betalen omdat hij niet elke zondag open wil zijn. Om die reden zegt hij het lidmaatschap van de winkeliersvereniging op, maar volgens de rechter heeft hij zich niet aan de opzegtermijn gehouden. Daarom moet hij toch een deel van de openstaande boetes betalen. Die waren 60.000 in totaal. En in Saint-Tropez hebben vier criminelen voor ruim een half miljoen euro aan juwelen geroofd op een antiekbeurs. Drie mannen en een vrouw drongen in legerkleding en met bivakmutsen het gebouw in Zuid-Frankrijk binnen. Onder bedreiging van een wapen moesten de aanwezigen op de grond liggen. De dieven gingen er vandoor met onder meer peperdure horloges van Cartier en Rolex. De politie zette een klopjacht in op de daders. Daarbij schoten de criminelen op agenten. Uiteindelijk wisten de vier te ontkomen. Het weer nog. Aan zee waait een westerstorm. Op de Wadden zijn windstoten mogelijk tot rond de 120 km per uur. Ook in het binnenland dus harde windstoten. verder valt vooral in het noordoosten af en toe een bui bij een graad of 8. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het verkeer heeft de komende uren hinder van zware tot zeer zware windstoten. Het is niet verstandig om met een aanhangwagen of motor de weg op te gaan. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht zat tussen Apkoude en Breukelen 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar is een vrachtwagen omgewaaid, er zijn nog drie rijstroken dicht de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere, is de Zeeburger Tunnel dicht.